Dat heeft minister Hiers Ballin met zijn Amerikaanse collega Napolitano afgesproken. Minister De Horst maakt dat zo direct bekend op het persconferentie in Den Haag. De maatregel is genomen naar aanleiding van de mislukte terreuraanslag op eerste kerstdag. De Nigeriaan die de aanslag in Detroit wilde uitvoeren... smokkelde springstof mee het vliegtuig in toen hij op Schiphol overstapte. Het afgelopen jaar zijn wereldwijd bij ongelukken met passagiersvliegtuigen 719 mensen omgekomen. Zijn er ruim 200 meer dan vorig jaar, blijkt uit de voorlopige cijfers van het NLR Air Transport Safety Institute. Het zwaarste ongeluk was met een toestel van Air France dat in de Atlantische Oceaan stortte. Daarbij kwamen afgelopen zomer 228 mensen om het leven. De oorzaak is nog altijd onduidelijk. De kans om door een vliegtuigongeluk om het leven te komen was het afgelopen jaar 1 op de 1,7 miljoen vluchten. Een geitenhouder uit Drenthe stapt, spant een rechtszaak aan tegen het ministerie van Landbouw. Het ministerie wil 950 geiten bij hem ruimen. De man vecht het ruimen van een deel daarvan aan. Zijn geiten zijn verdeeld over twee locaties. Op één daarvan is Q-koorts geconstateerd. Maar ook op de andere locatie, ruim anderhalve kilometer verderop, wil het ministerie de drachtige geiten ruimen. Volgens minister Verburg behoren ze administratief bij een besmet bedrijf. De schaatsbond KNSB heeft zware straffen uitgedeeld aan twaalf bezoekers van Tialf... die gisteravond bij het Olympisch kwalificatietoernooi het ijs opliepen. Dat gebeurde na de laatste afstand in Heerenveen. De twaalf mensen probeerden op het middenterrein een ereronde te lopen. Vanwege het verstoren van de orde is hun een stadionverbod van vijf jaar opgelegd... en een boete van 2000 euro per persoon. Het weer in het noorden soms nog wat lichte sneeuw of ijzel. Temperatuur vrijwel overal rond het vriespunt, maar in Limburg kan het 4 tot 8 graden worden. Later vandaag gaat het op steeds meer plaatsen vriezen. Morgen is het overal winters en valt er wat sneeuw.